Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft zijn minister van Defensie ontslagen. Gisteren riep minister Galant op om de aangekondigde hervormingen van de rechtsstaat voorlopig stop te zetten. Netanyahu wil de macht inperken van het Hoge Rechtshof. Tegen die hervormingen is veel protest. Critici vrezen dat het ten koste gaat van de democratie. Volgens Galant is de verdeeldheid een bedreiging van de nationale veiligheid... doordat die ook is doorgedrongen tot het leger en de veiligheidsdiensten. Netanyahu zegt dat de hervormingen hoe dan ook worden doorgezet. Bij een schietpartij in Rotterdam is een dode gevallen. Het gaat om een 31-jarige Rotterdammer. Twee mensen raakten gewond. De schietpartij was rond 7 uur in de wijk Delfshaven. Dodelijke slachtoffer werd zwaar gewond gevonden in het portiek van een appartementencomplex, zegt de politie. Omstanders zeggen meerdere schoten te hebben gehoord. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor het schietincident. Bij een ernstig ongeluk op een Duitse snelweg vlak over de grens bij Arnhem... zijn vier Nederlanders om het leven gekomen. Het zijn drie mannen van 39, 42 en 56 jaar en een vrouw van 37. Een vijfde inzittende raakte licht gewond. Bij het ongeval waren drie Porsches betrokken. Ze kenden elkaar vermoedelijk, maar er zijn geen aanwijzingen dat ze aan het racen waren politie denkt dat het ongeluk kwam doordat ze te hard reden op een nat wegdek. Er zijn geen tekenen van alcohol of drugsgebruik. Een vliegtuig van de KLM dat onderweg was naar Canada is teruggekeerd naar Schiphol... omdat een passagier zich agressief gedroeg. Het toestel was al twee uur onderweg en vloog in de buurt van IJsland. Wat de man precies deed is nog onduidelijk... maar de situatie was zo ernstig dat hij moest worden overmeesterd. Hij is door KLM-personeel in de boeien geslagen... en bij aankomst op Schiphol overgedragen aan de Marechaussee. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar rond het vriespunt.